start. als jij en ik maar samen zijn. Want in jouw ogen lees ik stil Wacht of je mond me zeggen wil. Je zegt soms iets ondoordacht. heeft gebracht. Zwijgen is goud, denk steeds daaraan. Hoe gauw wordt iemand pijn gedaan? soms zo licht geraakt. En vriendschap wordt dan uitgemaakt. Zwijgen is goud, denk steeds daaraan. Zorg dat men jou.